die vijf tassen met zeker 125 kilo cocaïne bij zich hadden. Op hetzelfde terrein in de Rotterdamse haven vond de douane nog eens vijf tassen... met tenminste 150 kilo cocaïne. Deze tassen zaten verstopt in een container met wijn uit Chili. De vier mannen zijn tussen de 19 en 28 jaar oud... en komen uit Rotterdam, Colombia en Albanië. De cocaïne heeft een waarde van ongeveer 10 miljoen euro en is inmiddels vernietigd. De voormalige Russische oliemagnaat Michail Khodorkovsky is van Duitsland doorgereisd naar Zwitserland. Hij heeft van het land een visum voor drie maanden gekregen om zijn twee zoons te bezoeken. En daarnaast heeft hij zakelijke contacten in het land. Khodorkovsky werd op 20 december vrijgelaten uit een Russisch kamp waar hij een celstraf uitzat voor belastingfraude en verduistering. Hij kreeg gratie van president Poetin. De Gouden Ganzenveer 2014 is toegekend aan de schrijver en cultuurhistoricus David van Rijbroek. De jury roemt de 42-jarige Vlaming vanwege zijn veelzijdigheid en zijn bezielende manier van schrijven. Van Rijbroek schrijft essays, reportages en recensies voor de Vlaamse krant De Morgen. En daarnaast is hij romancier en dichter. Zijn bekendste boek is Congo, een geschiedenis uit 2010. Daarvoor kreeg hij de Libris Geschiedenisprijs en de ACO Literatuurprijs. In zeker twintig gemeenten doen partijen niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Veel politieke partijen hebben moeite met het vinden van kandidaatraadsleden. Meldt Nieuwsuur na onderzoek. Deskundigen maken zich daar zorgen over, omdat de kwaliteit van raadsleden minder wordt. Op 19 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. Het weer, het is bewolkt, buien, veel wind aan de wadden, hard tot stormachtig. Vannacht is het tussen de 4 en de 7 graden. Morgen waait het nog steeds en dan blijft het bewolkt en regenachtig. En dan wordt het zo'n 12 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er zijn momenteel geen files, ook zijn er voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd.